Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op sommige plekken worden de stembus-stampers erbij gepakt. De containers zitten daar zo vol met stemformulieren... dat ze een beetje moeten worden aangedrukt, zodat er nog meer bij kunnen. Ruim 42% van de mensen die mogen stemmen heeft dat inmiddels gedaan. Ook een van de kandidaten van de partij Boer-Burgerbeweging... die kwam met paard en wagen naar het stembureau. Nou, dat is een eh, bijzondere aankomst, of niet? Ja, best wel, hè? Ja, de Dark Horses are coming. Eh, de Dark Horse is het eh, paard wat zeg maar, onverwacht gaat winnen. Dus vanuit de achterhoede opkomt en dan gaat winnen. Stemmen kan tot 9 uur vanavond. En als je daarna tijdens de avondklok een boa of agent tegenkomt, krijg je geen boete. Er worden de komende maanden weer veel minder vaccins van AstraZeneca verdeeld over de EU-landen dan beloofd. De fabrikant geeft 70 miljoen vaccins aan de EU in plaats van de beloofde 90 miljoen. Vorige maand werd het aantal leveringen ook al naar beneden bijgesteld, zegt correspondent Thomas Spekschoor. Dus het gaat niet goed met dat vaccin van AstraZeneca. Ze krijgen het niet voor elkaar om dat in grote hoeveelheden aan de Europese Unie te leveren. Nou, voorlopig wordt er ook niet mee geprikt trouwens, omdat er nieuw onderzoek wordt gedaan naar de bijwerkingen. Mensen die hun caravan lieten overwinteren in een stad stalling in Vessem in Brabant moeten voor de zomer iets nieuws regelen. Er is daar een grote brand uitgebroken. Op foto's is te zien dat de vlammen meters hoog uit het dak slaan. De brandweer heeft versterking opgeroepen van korpsen uit de omgeving. Sint dus Maarten gaat een racismeklacht indienen over Nederland. Het eiland heeft bij onze regering aangeklopt voor coronasteun. Maar krijgt die alleen als er hervormingen worden doorgevoerd. Parlementariërs daar vinden dat neocoloniaal en racistisch... en stappen dus naar de Verenigde Naties om te klagen. Oranje fans kunnen duidelijk niet wachten om weer in het stadion te mogen zitten. Bij de kwalificatiewedstrijd volgende week zaterdag tegen Letland mogen 5000 mensen zijn als proef. Vanochtend gingen de tickets in de verkoop. Ze waren binnen anderhalf uur uitverkocht. Het weerlocht is bijna overal bewolkt en er is soms ook wat regen of motregen. Nu en dan klaart het wel even op en het wordt vanmiddag max graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 future that ain't much between us. I can't find it in my heart, my heart to leave you. I've been fucking bitches down in Pasadena. Even though I promised that I never cheated. Blowing on my line, my line like all the time.